5 minuten en 42 seconden. Nooit eerder werd de Amsterdamse marathon zo snel gelopen. Ook de nummer 2, Wilson Chebet uit Kenia, bleef onder het oude record van 2 uur, 6 minuten en 18 seconden. Het weer zonnig in het zuidoosten.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 Hij negeerde de wegafzetting en reed een brug op. Daar reed hij over een rooster dat nog moest worden volgestort met beton. De schade aan het wegdek bedraagt ruim 100.000 euro. Toen wegwerkers de bestuurder probeerden tegen te houden... werden ze door hem en zijn vrienden belaagd en bedreigd. De automobilist had te veel gedronken. Aan de vooravond van de verkiezingen in Karachi, de grootste stad van Pakistan... zijn zeker 22 mensen gedood bij ongeregeldheden. Tientallen mensen moesten worden behandeld voor schotwonden... Groepen gewapende mannen trokken gisteravond en vannacht schieten door de stad. Vandaag zijn er in Karachi verkiezingen voor een zetel in het regionaal bestuur. Bij de laatste verkiezingen in augustus werd de kandidaat van de grootste partij vermoord. Zijn dood leidde toen tot een golf van geweld waarbij honderd doden vielen. In Karachi is het al jaren onrustig door grote etnische en religieuze tegenstellingen. Paus Benedictus heeft in Rome zes mensen heilig verklaard. Een van hen is Mary MacKillop, een Australische non die leefde in de 19e eeuw. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat iemand uit Australië de status van heilige krijgt. Sister McKillop kwam op voor de zieken en de armen en trok zich het lot aan van de aborigines, de oorspronkelijke inwoners van Australië. Ook verzetten ze zich tegen seksueel misbruik in de kerk door bij de kerkleiding te klagen over een pedoseksuele priester. Bij een grote drugscontrole in Breskens in Zeeuws-Vlaanderen zijn 20 mensen opgepakt. 15 Belgen en Fransen en 5 Nederlanders. Ze hadden kleine hoeveelheden drugs bij